Freddy van met het NOS-journaal. De politieman criminelen handelde waarschijnlijk zonder hulp van collega's. Het Openbaar Ministerie heeft vooralsnog geen andere verdachte bij de politie op het oog. De man heeft op grote schaal informatie verkocht aan drugscriminelen en motorbendes. Hij werkte zes jaar bij de politie. De Europese ministers van Justitie zijn het eens geworden over het uitwisselen van persoonsgegevens. Het akkoord moet de opsporing en vervolging van criminelen in Europa makkelijker maken. Nu blijven misdaden soms onbestraft doordat er geen uitwisseling is. Het aantal vluchtelingen dat aankomt op de Griekse eilanden is afgelopen week weer flink toegenomen tot zo'n 7000 per dag. De weken hiervoor waren het er dagelijks nog zo'n 4500. De Internationale Organisatie voor Migratie vermoedt dat de toename te maken heeft met het slechte weer dat wordt verwacht. Vluchtelingen zouden nu nog even willen profiteren van gunstige weersomstandigheden. Minister Koenders vindt dat Rusland een riskant spel speelt in Syrië. Volgens hem bestaat de kans dat het conflict zich door de Russische inmenging verscherpt met gevolgen voor de hele regio. Koenders zegt dat Rusland luchtaanvallen uitvoert op islamitische staat, maar tegelijk ook de gematigde oppositie bestrijdt. Koenders hoopt dat Rusland, de VS en de EU en de landen in de regio alsnog afspraken maken om het conflict aan te pakken. Een bestuurslid van voetbalclub Herenveen is gisteravond bij zijn huis bedreigd. Bestuurslid Hettinga en zijn medebestuurders liggen onder vuur. De club voert oriënterende gesprekken met een Chinese investeerder. Directeur van der Wiel is tegen een samenwerking met de Chinezen. En mogelijk wordt hij morgen in een vergadering ontslagen. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het is droog. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen gaat in de loop van de dag op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een normale avondspits. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... Tussen knoop het Everdingen en Waardenburg staat 15 kilometer file. De weg is daar wel weer vrij. Op de A15 Europort richting Gorkum voor Alblasserdam 7 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. A27 Breda richting Utrecht voor knoop het Everdingen 11 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen.